Dikter Hark met het NOS Journaal. Saif al-Islam, de zoon van kolonel Gaddafi die door het internationaal strafhof wordt gezocht, is toch niet opgepakt. Hij verscheen vannacht bij het Rixos Hotel in Tripoli, waar buitenlandse journalisten verblijven. Diverse verslaggevers hebben met hem gesproken. Saif al-Islam zei tegen hen dat zijn vader en de rest van de familie nog in Tripoli zijn en dat ze de opstandeling in de val hebben gelokt. Gisteren zeiden de opstandelingen dat de 39-jarige Saif al-Islam gevangen hadden genomen. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof bevestigde dat en vroeg de opstandelingen om hem over te dragen aan het hof in Den Haag. Het hof wil zeven en zijn vader berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Voordat Gaddafi's zoon opdook voerden gevechtsvliegtuigen van de NAVO vannacht weer aanvallen uit op het commandocentrum van Gaddafi in Tripoli. Dat melden opstandelingen die in de buurt van het complex waren. In de stad Sirte, ten oosten van Tripoli, hebben Gaddafi-getrouwe troepen drie skutraketten afgevuurd. Volgens de NAVO werden de raketten vanuit Sirte richting Misrata geschoten. Ze zijn vermoedelijk in zee of in de woestijn geland. Sirte is Gaddafi's geboorteplaats en Misrata is al maanden een bolwerk van de opstandelingen. Door hevig onweer is er een storing in het C2000-netwerk van de hulpdiensten in midden en noorden van Limburg. Uit voorzorg zijn de brandweerkorpsen uit de regio naar de kazerne geroepen, omdat er niet meer via het systeem kan worden gecommuniceerd. De hulpdiensten kunnen nog wel via de telefoon contact met elkaar onderhouden. Vannacht werd bekend dat songwriter Nick Ashford is overleden. Samen met zijn vrouw Valerie Simpson schreef hij hits voor het legendarische Motown-label... zoals Ain't No Mountain High Enough en Reach Out and Touch, gezongen door Diana Ross. En I'm Every Woman, een hit van Chaka Khan. Het duo Ashford en Simpson zong zelf ook en had in de jaren 80 een hit met het nummer Solid as a Rock. Nick Ashford stierf aan keelkanker en was 70 jaar.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 Where do you I know her by destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction My dad came into my room holding his hat I knew he was leaving He sat on my bed, told me some facts Son, I have a duty calling on me You and your sister, be brave my little soldier and don't forget all I told you You're the mister of the house, now remember this And when you wake up in the morning, give your mama on each eyelid Whether you're Sora Wilson or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. Whether Halliburton, Enron or anyone, greed is a weapon of mass destruction. We need to find courage, overcome inaction is a weapon of mass destruction. Inaction is is a weapon of mass destruction in action. is a weapon of mass destruction My story stops here Let's be clear, this scenario is happening everywhere And you ain't going to Nirvana or Farvana You coming right back here to live out your karma With even more drama than previously <laughs> Seriously just how many centuries have we been waiting for someone else to make us free? And we refuse to see that people overseas suffer just like we. Bad leadership and egos unfettered and free to feed on the people they are supposed to lead. I don't need the people to pray and wait for the Lord to make it all straight.